Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald... in een zaak die het ministerie van Vrom had aangespannen... tegen de Maastrichtse corporatie Servatius. Die bouwde voor Nederlanders appartementen in Luik. Vrom vond het onjuist dat Nederlands geld werd gebruikt voor woningbouw in het buitenland. Het Europese Hof heeft nu bepaald dat het project valt onder het vrije verkeer van kapitaal in de Europese Unie. In Heemstede is een automobilist zwaar gewond geraakt bij een ontploffing in zijn auto. Hij is een onderbeen kwijtgeraakt. De ontploffing volgde kort nadat hij was ingestapt en weggereden. Het is niet duidelijk of het gaat om een aanslag of een ongeluk. De zorg voor kinderen die met hun moeders in opvanghuizen terechtkomen schiet tekort. Dat zegt de brancheorganisatie Federatie Opvang zijn kinderen die in vrouwenopvanghuizen terechtkomen, zoals Blijven mijn Lijfhuizen. De kinderen waren vaak getuigen van huiselijk geweld. Maar meestal worden ze alleen beschouwd als meegekomen kind en niet als iemand die ook hulp nodig heeft. Volgens de federatie opvang komen veel van deze kinderen later als volwassenen zelf in een opvanghuis terecht. Vier Eindhovense woningcorporaties stoppen met het opknappen van de Vogelaarwijken. Ze zeggen dat ze nog geen cent hebben gekregen om de achterstandswijken op te knappen. Het geld moet ook komen van corporaties die zelf geen achterstandswijken hebben. Die corporaties willen niet meebetalen en hebben een klacht ingediend bij de Europese Commissie. De afdracht van het geld is daardoor opgeschort. De Nederlandse spoorwegen zijn vandaag begonnen met de geleidelijke invoering van de OV-chipkaart. Die kaart kost eenmalig 7,50 euro. Daarna zet de reiziger er saldo op. Voorlopig geldt de OV-chipkaart alleen voor de toertjes en enkele reizen. Mensen met een trajectkaart, abonnement of kortingkaart gaan de komende maanden over. De papieren kaartjes blijven voorlopig gewoon geldig. Het weer, vooral in het zuiden wat regen, later van het noorden uit droog en af en toe zon. Het wordt 15 graden.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 You find out how much they can take. Boys will be strong, and boys soldier on. But boys will be gone without one. daughters too. So mothers be good to your daughters too. So mothers be good to your daughters too. tell